Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Sportbonden die geld willen van sportkoepel NOC-NSF... moeten voortaan eerst een integriteitsplan laten zien. De bonden moeten daarin duidelijk maken... hoe ze de bestrijding van grensoverschrijdend gedrag... en de zorg voor een veilig sportklimaat gaan aanpakken. De afgelopen twee jaar kreeg de Nederlandse topsport te maken... met een flinke toename van het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Belarus stationeert 9000 Russische militairen langs de grens. Volgens het ministerie van Defensie gaan ze deel uitmaken van een gezamenlijke bewakingseenheid. De eerste militairen arriveerden dit weekend in het land. President Lukashenko kondigde begin deze week de oprichting aan van de eenheid... waarin Russische en Belarussische militairen samenwerken. Vanwege de opgelopen spanningen moet dat leiden tot beter bewaakte grenzen. De radicaalrechtse partij Zweden Democraten heeft een van haar prominente leden geschorst vanwege uitlatingen over Anne Frank. Rebecca Fallenkvist had haar in een inmiddels verwijderde post op Instagram zedeloos en geil genoemd. Bij de landelijke verkiezingen van vorige maand kregen de Zweden-Democraten de meeste stemmen binnen het rechtse blok dat ze met andere partijen vormden. Fallenkvist blijft geschorst zolang er een onderzoek loopt naar haar uitspraken. De Nederlandse handballers hebben in hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 een pijnlijke nederlaag geleden. De ploeg verloor in het Griekse Galkida met 32-28 van Griekenland. Afgelopen donderdag had Oranje zich al met moeite langs België geworsteld. De derde kwalificatiewedstrijd voor Oranje is op 8 maart. Dat is een thuisduel met koploper Kroatië nog het weer. Vanavond valt in het zuiden wat regen. Vannacht regent het vooral in de noordelijke helft. Morgen wisselend bewolkt met zon en regen. In het zuidoosten kan het gaan onweren. In de namiddag en avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Dus morgen 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een korte file op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1512. Even een beetje de deur dicht doen, want het waait al. En ehm, dat komt eigenlijk eh, door het eh, album wat ik als eh, nummer 15 ga draaien. Whispering Sands van Roland Hanneman. En dat album uit 96, 97. Ehm, tot mij gekomen dit cd'tje. Maar we beginnen met Darlene Koldenhoven met Traveling the Blissful Highway. Daarna Passive eh, Imagination van Dream Cycle. En als derde een single. Ja, als ze voorradig zijn wil ik ook wel graag weer tegenwoordig singles draaien. Marta D. Louvis, eh, daar gaan we de single I Man, AI Man van draaien. De Marcy Ham, zij eh, is ook terug ehm, in dit programma met verschillende albums. Matrea, dat is een van de albums. En Lorena McKenna is, is ook eh, teruggekomen in dit programma. Eerst met Elemental. Dat is een, eh, ja, in de voorbereiding stond ik daar wel even van te kijken. Ik denk, hé, hey, ik hoor helemaal geen Lorena. Heb ik wel het goede cd'tje. Maar ja hoor, het klopt allemaal. in Parallel Dreams eh, maakt Lorena het helemaal goed en horen we haar eigen kenmerkend stemgeluid. Peacefulradio.info, ik zei het al, daar kan je het allemaal op terugvinden.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 Oh, if I could find me a handsome boatsman to ferry me over to my love and die. tis reported they've marble stones there as black as ink with gold and silver I would transport her but I'll sing no more now till I get a drink I'm drunk today, but then I'm seldom sober.